Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heijen in Limburg is een woning volledig verwoest door een explosie. Alleen een schoorsteen en een deel van een muur staan nog overeind. Het huis stond in een buitengebied op een afgelegen plek in het bos. Het is nog onduidelijk of er tijdens de explosie mensen binnen waren. De brandweer meldt dat er nog geen slachtoffers zijn gevonden. De oorzaak van de explosie in Heijen wordt nog onderzocht. Vandaag start in Nederland de vuurwerkverkoop. Op sommige plekken openden winkels al om klokslag middernacht de deuren. In onder meer het centrum van Beverwijk stonden meteen al lange rijen. Normaal gesproken begint de vuurwerkverkoop pas op 29 december. Maar omdat er op zondag geen vuurwerk verkocht mag worden... mogen winkels een dag eerder open. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december vanaf 6 uur s avonds tot 2 uur s'nachts op 1 januari. In een aantal gemeenten geldt een verbod en mag helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de situatie in het Kamal Adwan ziekenhuis in het noorden van Gaza. Het Israëlische leger is het ziekenhuis binnengevallen. En volgens de WHO zijn cruciale afdelingen zwaar beschadigd en vernietigd. Er zouden nog 60 zorgverleners en 25 patiënten in kritieke toestand in het gebouw zitten. Het ziekenhuis was een van de laatste plekken in het noorden van Gaza waar gewonden nog terecht konden. Volkswagen heeft een groot datalek gehad. 800.000 eigenaren van elektrische auto's zijn daardoor geraakt. Zo konden nauwkeurige locatiegegevens van hun auto's worden bekeken. Dat meldt de Duitse kant Der Spiegel. Ook zijn de gegevens van zo'n 61.000 in Nederland geregistreerde voertuigen bij het lek betrokken. Het weer vanwege dichte mist geldt in het hele land code geel. Die waarschuwing geldt nog tot 10 uur ochtends. Daarna verbetert het zicht en kan in het zuiden af en toe de zon doorbreken. Het wordt 0 tot 4 graden.